4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bedrijven in de Verenigde Staten mogen weer zaken doen... met de olieraffinaderij op Curaçao. Die ligt al maanden plat vanwege de Amerikaanse sancties... tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf dat de raffinaderij huurt. Het Amerikaanse ministerie van Financiën... heeft nu een vrijstelling van die sancties aan Curaçao gegeven. De regering van Curaçao zegt dat het een belangrijke stap is... om de raffinaderij open te houden... en voor het aantrekken van nieuwe partners. Peter Mayhew, de acteur die Chewbacca speelde in Star Wars, is overleden. Hij stierf in zijn huis in Texas in het bijzijn van vrienden en familie. Mayhew kroop in de jaren 70 voor het eerst in het pak van de grote harige Chewbacca. In 2005 deed hij dat nog eens en in 2015 speelde hij de rol voor de laatste keer in The Force Awakens. Twee jaar geleden moest een andere acteur de rol op zich nemen omdat Mayhew kampte met gezondheidsproblemen. Pieter Meeuw leed aan een hartaandoening. Hij is 74 jaar geworden. De pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is voorbij. Er is een akkoord bereikt met de vakbonden in Zweden, Denemarken en Noorwegen. De piloten staakten sinds vorige week vrijdag voor een hoger loon en betere werktijden. In totaal werden door de staking 4000 vluchten geschrapt. Ongeveer 380.000 passagiers hadden last van de acties. De beursgang van het Amerikaanse vleesvervangersbedrijf Beyond Meat... is een onverwacht groot succes geworden. Het aandeel had een uitgifteprijs van 25 dollar... maar de koers steeg al gauw naar de 70 dollar, een toename van 180 procent. De handel in het aandeel werd vanwege de hectiek zelfs even stilgelegd. Beyond Meat startte in 2009 in Los Angeles... en maakt onder meer plantaardige burgers en worsten. Het weer op veel plaatsen is het bewolkt. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Overdag kans op een bui en staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt dan een graad of 10.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 Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken Mijn moeder die is trots op mij Bij mijn première stond een domme rij Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch Officiële BN'er op tv-kantine deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust Acht af, ik voel mijn jas, vroeger trein nu met PK-klassen Fok de regels, ga niet aanpassen, fok de regels, ga niet aanpassen Jullie weten niks van mijn pijn, jullie zijn alleen de fucking shine Nee, jullie weten niks, jullie zijn alleen de fucking shine Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah.